Eentje deed dat zelfs met zijn hoofd. Waarna een ander nog een blik tomatensoep over hem heen gooide. De politie heeft drie mensen opgepakt. Het gebeurt de laatste tijd wel vaker dat klimaatactivisten zich vastlijmen aan bekende werken. Laatst gebeurde dat nog in Duitsland, bij een bekend werk van de schilder Monet. De man van 31 die woensdag na een auto-inbraak in Arnhem zwaar gewond raakte... nadat de politie op hem schoot, is overleden. Tijdens de aanhouding zal de man hebben geschopt en geslagen. Probeerde hij zichzelf los te maken. Een van de agenten trok daarom zijn pistool. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar het schieten. De jongen van 14 die gisteren werd neergestoken bij een middelbare school in Hoorn... ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij raakte zwaar gewond bij de steekpartij. De verdachte is een jongen van 16. Hij werd meteen opgepakt. Volgens de school is hij geen leerling. En we maken vaker duurzame keuzes dan twee jaar geleden, blijkt uit onderzoek van INO Research. Jongeren lopen voorop in groen gedrag. Ze eten bewust minder vlees, vliegen minder en letten goed op hun gas- en elektriciteitsverbruik. Verslaggever Harro Brouwer ging de straat op in Den Bosch om dat te checken. Ja, gewoon bij die lampen. Dus ik doe eh, nu die lampen uit, want anders krijg ik ruzie met mijn ouders. Dus ik doe gewoon die lampen uit. En eh, ja, iets minder douchen. Hoe lang onder de douche? Een kwartiertje. We gaan eigenlijk met name met, eh, ja, in Nederland of net bij Nederland op vakantie. Dus nee, wij, wij gaan niet vaak vliegen. Nee. Waar je ook loopt in het centrum van Den Bosch, iedereen heeft wel een mening over duurzaamheid en hoe daar zelf naar gekeken wordt. Ja, ik probeer wel milieubewust wel bezig te zijn. En te denken over wat kan ik eenmalig gebruiken of wat kan ik vaker gebruiken? dan toch de oplossing voor vaker te kiezen, zeg maar. En dan nog het weer. Er trekken wat buien over.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 voor knooppunt Burgerveen, 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Battenverdorp en Afrit AMC, 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Slotermeer en Amsterdam Buitenveldert... 10 minuten vertraging door een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het schilderij is bij de actie niet beschadigd geraakt, meldt het museum. Opnieuw heeft de Europese Centrale Bank de rente verhoogd... in een poging de inflatie in te dammen. De drie belangrijkste rentetarieven worden met 0,75 procentpunt opgeschroefd. De klimaatplannen van regeringen wereldwijd zijn nog altijd onvoldoende... om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Dat staat in een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Met de huidige maatregelen warmt de aarde op met 2,5 graad. Het weer in het noordwesten kans op een bui.